Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Duitsland gaat meer migranten tegenhouden aan de grens... heeft de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt gezegd. Ook asielzoekers kunnen worden geweerd... met uitzondering van kwetsbare groepen. Hoe dat precies in zijn werk gaat is onduidelijk. Minister Dobrindt van de CSU spreekt van een signaal aan de wereld en Europa... dat het Duitse asielbeleid is veranderd. Zijn partij had in de campagne beloofd de grenzen te sluiten... maar coalitiepartner SPD vindt dat onacceptabel. Hulporganisatie World Central Kitchen zegt door de voedselvoorraad in Gaza heen te zijn. De organisatie schrijft op sociale media dat er alleen nog water kan worden uitgedeeld. Israël blokkeert al meer dan twee maanden alle noodhulp voor Gaza. Volgens World Central Kitchen staan er al sinds maart vrachtwagens met voedsel klaar bij de grens. Israël zei onlangs zelf te willen bepalen wie in Gaza hulp krijgt en wie niet. Ondertussen neemt de internationale druk op Israël toe om de blokkade op te heffen. De Syrische interim-president al-Shara is te gast in Frankrijk. Het is zijn eerste staatsbezoek in Europa. President Macron zei dat de Europese sancties, die nog stammen uit de tijd van dictator Assad, op termijn kunnen worden verlicht als al-Shara zijn gematigde koers doorzet. Niet iedereen heeft daar vertrouwen in. Al-Shara's militie, die president Assad verdreef, komt voort uit, uit Al-Qaeda. Daarnaast wordt het bezoek overschaduwd door het opgeleide geweld in Syrië... waarbij de afgelopen tijd honderden doden vielen. Paris Saint-Germain heeft, de halve, heeft de halve finale van de Champions League gewonnen. Er werd met 2-1 gewonnen van Arsenal. De ploeg uit Parijs had ook de eerste wedstrijd in de halve finale gewonnen. Het is de tweede keer dat Paris Saint-Germain de finale haalt. Die wordt gespeeld op 31 mei in München. Het Italiaanse Inter is dan de tegenstander. Het weer. Vannacht blijft het droog met minima tussen 3 en 6 graden. Overdag een afwisseling van zon en stapelwolken met maximaal 18 graden.